9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Nederlandse bank verplicht banken om meer buffers achter de hand te houden... voor de hypotheken die ze verstrekken. Na jaren van stijgende huizenprijzen is de toezichthouder bang... dat de woningmarkt instort en daarom moeten banken zich daar beter op voorbereiden. In totaal moeten ze 3 miljard euro extra aan kapitaal aanhouden. De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO financiert projecten van buitenlandse bedrijven waar veel mis is. De bank is voor 51% eigendom van de Nederlandse overheid en stimuleert economische groei in ontwikkelingslanden. Volgens Trouw is er bij een aantal projecten waarin de bank investeert... sprake van onder meer landroof, het veroorzaken van milieuschade en moord. De topman van FMO ontkent dat er een structureel probleem is. In Mexico zijn 13 politieagenten gedood in een hinderlaag van het Jalisco drugskartel. Negen agenten raakten gewond. Ze waren afgekomen op een melding in het zuidwesten van Mexico. Toen ze aankwamen werden ze beschoten en werden hun auto's in brand gestoken. De autoriteiten denken dat de agenten in de val zijn gelokt... omdat de politie een huis wil doorzoeken van de vermoedelijke leider van het Jalisco-kartel. Het dodental door de orkaan die dit weekend over Japan trok... is opgelopen naar 66. Zeker 15 mensen worden nog vermist. Op veel plaatsen viel in twee dagen 30 tot 40 procent meer regen... dan normaal in een heel jaar. En tientallen rivieren zijn dan ook overstroomd. 35.000 huishoudens hebben geen stroom, 130.000 huishoudens geen water. Het weer, de dag begint bewolkt. Later trekt er regen over het land. Het wordt ongeveer 16 graden. Maar in het oosten kan het voor de buien nog wat warmer worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Een uur vertraging tussen Hilversum Noord en Diemen Noord. De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Drie kwartier vertraging tussen Vinkenveen en Utrecht. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A12... Op de A9, Diemen richting Amstelveen, een half uur vertraging na een ongeluk. De rijbaan is dicht bij Amsterdam Zuidoost en er staat file vanaf knooppunt Diemen. Verkeer naar Schiphol-Utrecht moet omrijden via de A1 en de A10.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 Hier is Crowded House. Don't dream it's over. Nee, nee. there's no proof Easy in the NCC en de Wall Street Shuffle. We hebben de AX, zij de Wall Street. AX gaat trouwens ietsje naar beneden, maar niet zoveel hoor. Niet om je druk over te maken. De herfst. Huh? Gerloogman. Bij ZFM in de morgen. En samen met eh, een van de mooiste, leukste bands ter wereld. Bij ZFM in de morgen, 13 over 9. En wat een leuke muziek kan je hier horen. De hele dag, 24 uur per dag. Hier zijn de Eagles. And one of these nights. U kent ze wel. Nights. Eh, de uh, Eagles, een van de betere platen die ze ooit gemaakt hebben. And if I said I really knew you well, what would your answer be? Hier is Paul McCartney. If you were here today. we could always sing. What about the night we cried Because there wasn't any reason left to keep it all inside Never understood a word But you were always there With a smile And if I said hoor. Here Today van Paul McCartney. Prachtig. En we gaan maar door. Deep inside, something's got a hold on you. And it's pushing me aside. See it stretch on forever. and I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception. Better Be Home Soon. Je kan beter lekker snel thuis zijn. ZFM. I Believe. You Say It, zo heet het mopje. En het andere mopje heet Lauren Dagley.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 Want hier is Marcia Hines. And your love will bring me to my knees bij ZFM. 24 uur per dag de beste en leukste muziek. Your Love. Still bring me to my knees. Dat kan je hebben, hè? Dat kan je hebben.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 look around He's a brown now, and the sky is a hazy shade of winter. Hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if should pass away, simply pretend that you can build them again. Look around, the grass is high, the fields are ripe. It's the springtime of my life. line. I look around, he's a brown now, and the sky is a hazy shade of winter. Lazy Shade of Winter van Simon F.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 Internationaal meisje. Internationaal meisje. <clears throat> Goedemorgen. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Nou, dat zeg ik. En dat wordt een hele fijne. Fluit maar even door, jongens. Donderdag 17 oktober kan je naar het uh, energiespreekuur op het gemeentehuis. En de eerste 10 bezoekers ontvangen een energiezuinige ledlamp. Nou, dat is leuk. <clears throat> Kom langs bij de adviseur van het duurzame bouwloket. talk to my baby on the Let Her Slip Away. Mooie plaat, mooie plaat. Pardon, pardon? Pardon, pardon? Kwart voor tien? Kwart voor tien? Pardon, pardon? er een beetje. The Eurythmics. Sex Crime 1984. 1984. Ik zal eens kijken of dat echt het eh, jaar was wanneer het gebeurde. Sex Crime. Dave Stewart. Bij de Eurythmics. 1984. Erg vrolijk Ja, de leukste muziek hier op ZFM. En misschien ken je deze ook nog wel. Het is bijna tien voor uh, tien. En hier is James Taylor. And the fire and rain. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Look down upon me, Jesus. You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see Thought eh, James Taylor. Eh, Fire and Rain was dat. Prachtig, prachtig, prachtig. Prachtige muziek hier eh, bij ZFM. Nog even en dan straks weer... Uh, pardon? Oh ja, Iggy Pop was dit. The Big City. En Candy. En lult er ook een beetje doorheen. Graag natuurlijk, joh. Candy. Kan die? You were so fine. Hey, kan die? tune uit de jaren 70. Het was toch wel een leuke plaat dit hoor. Goedemorgen. Dit is denk ik de laatste voor eh, het nieuws van uh, eh, 10 uur. Ik ben er eh, donderdag weer. Morgen Walter Sans. En zo werkt dat. Heb een fijne dag.